Clemens Peters met het NOS Journaal. In het westen van Puerto Rico is een dam niet meer in staat om het water van een meer tegen te houden na de orkaan Maria. Tienduizenden mensen worden in eil met bussen geëvacueerd. De regering noemt de situatie extreem gevaarlijk. De orkaan Maria eiste woensdag op het eiland zeker 13 levens en 3,4 miljoen mensen hebben sindsdien geen stroom. De Russische minister Lavrov heeft gezegd dat de leiders van Noord-Korea en de Verenigde Staten hun toon moeten matigen. Hij vindt het over en weer uiten van dergementen verkeerd en onacceptabel. Hij voegde eraan toe dat hij er nog steeds van overtuigd is dat een Russisch-Chinees voorstel de weg kan effenen voor een diplomatieke oplossing van de crisis. NS ziet af van de verkoop van de stationswinkels AH2Go en Julia's, schrijft NRC. FNV Spoor zegt tegen de krant dat de geannuleerde verkoop het gevolg is van vakbondsacties, waarbij werd geëist dat de winkels van NS zouden blijven. AH2Go zit op 39 stations en Julia's, waar pasta maaltijden en broodjes worden verkocht, op 19. De stationswinkels van Hema, Starbucks, De Broodzaak en Smullers staan nog wel te koop. Op de Zwarte Zee is een vissersboot met Afrikaanse migranten gezonken. Zeker 21 mensen zijn verdronken en 9 mensen zijn vermist. Nog eens 40 migranten zijn gered. Migranten proberen steeds vaker om via de Zwarte Zee naar de EU-lidstaten Roemenië of Bulgarije te vruchten. De reacties op de Brexit-speech van de Britse premier May zijn niet erg enthousiast. De Europese brexit-onderhandelaar Barnier noemde de toespraak constructief, maar weinig concreet. May wil na de brexit-datum in april 2019 een overgangsperiode van twee jaar om een definitieve regeling uit te werken. Maandag gaan in Brussel de onderhandelingen over de brexit verder. Het weer. Vannacht en morgen vroeg kans op mist. Morgenmiddag geregeld zon bij een graad of 18.